Hij en zijn collega Joost van Hoof besloten gisteravond trouw te blijven aan Geer Wilders en de PVV. De nieuwe zendmast in Hoogsmilde is naar verwachting in augustus klaar. Dan zullen ook de problemen met de ontvangst van radio- en tv-zenders in Noord-Nederland verholpen zijn. De zendmast vloog in juli vorig jaar in brand en stortte in. En daardoor was een aantal radio- en tv-zenders niet meer te ontvangen. Een noodmast loste dat maar voor een deel op. Deze week worden de eerste concrete stappen gezet voor de herbouw van de zendmast in Hogeswelde. In mei wordt het eerste mastdeel met een helikopter op de betonnen toren gehezen. Het Rijk hoeft de kosten voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. De provincie Flevoland wilde dat het Rijk ruim 240 miljoen euro zou betalen die de provincie al had geïnvesteerd. Het Oostvaarderswold zou twee natuurgebieden met elkaar moeten gaan verbinden, maar eerder deze maand zette de Raad van State een streep door het plan. De provincie Flevoland wilde met de rechtszaak het beloofde bedrag van het Rijk hebben, maar de rechter stelt dat dit bedrag niet zwart op wit staat. De Franse justitie onderzoekt of de schutter in Toulouse medeplichtige had. Ook worden er maatregelen genomen om het bezoeken van haat- en terreursites strafbaar te stellen. President Sarkozy heeft dat bekendgemaakt. De 23-jarige terreurverdachte Mohamed Merah kwam vanochtend om het leven toen politie zijn woning bestormde. Merah doodde de afgelopen weken drie Franse militairen en drie Joodse kinderen en een rabbijn op een school in Toulouse. Het weer zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS. Dit is John Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 2 kilometer bij Eembrugge. A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad, 3 kilometer voor de Koentunnel. A12 Arnhem naar Utrecht, 2 kilometer bij Veenendaal West. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Alblasserdam en Papendrecht 3 kilometer. A20 in de richting Gouda, voor het knooppunt Brechtseplein 4. A28 Utrecht richting Amersfoort, 2 kilometer bij Leusden. En richting Utrecht staat 3 kilometer bij Soesterberg.